Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Winkelen, het terras op, het kan weer. Vandaag gaat een hele reeks versoepelingen in. Dan kan je vanochtend alweer shoppen zonder dat je een afspraak hoeft te maken. Er worden vanmiddag de verse biertjes weer getapt op het terras. In Arnhem denken ze dat het druk gaat worden. Dus hebben ze net als in andere steden borden in het centrum opgehangen met pijlen beetje zoals de matrixborden op de snelweg, vertelt de wethouder. Als je eh, eh, links gaat lopen, dan zie je een kruis en dan zie je in de verkeerde kant. Dus uh, eh, blijf zoveel mogelijk De situatie, het is, het, is, nog steeds ernstig. maar we denken toch, als ik het Rijk goed heb beluisterd, dat we dat buiten, ook in de winkels weer, op een veilige manier kunnen doen. We mogen vanaf vandaag ook meer mensen bij een begrafenis zijn en theorie-examens voor het rijbewijs beginnen weer. De volle parken en steden gisteren op Koningsdag leiden tot zorgen in de zorg. De ziekenhuizen zijn bang dat er meer besmettingen komen en hun bedden de komende tijd vol blijven. Op Twitter hebben artsen en verpleegkundigen boos gereageerd op de massale feesten. In een huis in Rotterdam hadden ze het ook leuk vannacht. Daar heeft de politie een feestje met zo'n 100 mensen afgekapt. Er waren klachten over geluidsoverlast. De politie stond een uur op de deur te bonken en kon pas naar binnen toen de slotenmaker de deur open had gemaakt. Binnen vonden agenten ook vijf flessen lachgas en cocaïne. Twee mensen zitten vast omdat ze niet weg wilden gaan. Over een uur verschijnt een lang verwacht onderzoeksrapport over de turnwereld. Oud-turnster Petra Witjes werkte eraan mee... omdat zij als jonge turnster met olympische ambities grensoverschrijdend gedrag tegenkwam. Tegelijkertijd word je kapot gemaakt. Eh, met de grond gelijk gemaakt door eh, uitgescholden te worden. Eh, meerdere keren op een weegschaal. En als je dan aan ons aangekomen bent, dan ben je een dikke koe. Of als jij eh, aan het huilen bent, dan moet je voor straf eh, urenlang op een balk staan. En eerder dan dat je een oefening hebt gedaan, mag je er niet vanaf. Dit soort verhalen zijn onderzocht. Het rapport moet zorgen voor een cultuurverandering binnen de gymsport. Petra hoopt ook op erkenning. We hebben zo vaak ons moeten verantwoorden. Eh, zo vaak zijn we tegen ongeloof aangelopen. Dat dat gewoon zwart op wit staat straks. Van dat hebben we meegemaakt. Het weer volop zon vandaag, vooral ochtends. Tegen de tijd dat de terrassen opengaan iets meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 watergas Watergasmeer richting knooppunt Koenplein. Een kwartier vertraging bij Amsterdam Slotervaart. Daar staat een kapotte auto. De oprit is dicht. De file is vanaf Amsterdam Centrum.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 Met hem beleefde hij zijn allergrootste succes met de enorme hit Paradise by the Dashboard Light. Hij was ook succesvol met I'd Do Anything for Love. now nights are like nothing I've ever Some days I pray for soul. Some days I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And some nights I lose the feeling. And some nights I lose control. Some nights I just lose it all. you made schreef en produceerde hij hits als Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler en It's All Coming Back to Me Now van Celine Dion.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 Muziek voor alle seizoenen. Play in de Spotlight. De naam Tipjaar is inmiddels genoegzaam bekend. De nieuwe single Tell Me Something zit tussen twee onbekende namen geklemd. Eerst luisteren we naar Ellie Kellner met The Right Tools, dan dus Tipjaar en vervolgens de 16-jarige Nienke Dingemans met de door haarzelf geschreven Tennessee River. to do it even when I can't. The commercial screamed, just do it, and I did give all I had. But I got lost in translation, feeling empty inside. Sometimes I'm all the things I never had. What if my parents taught me different things? What if I grew up easy and finished school? If I had having the right to rule. Crossroads. Hot stuff goodbye children te vergeten. Zo kunnen we Nat King Cole, Frank Sinatra en Harry Belafonte wel omschrijven. Behoren ze respectievelijk met Unforgettable, I've Got You Under My Skin en When the Saints Go Marching In.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 in the heart of me So deep in my heart That you're really a part of me I've got you under my skin I tried so not to give in I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin? I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. the thought of you makes me stop just before I begin. Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. marching in. Ah, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Sterren van toen. In de rubriek Sterren van toen blikt Kees terug op het verleden. Songs van acts die zijn overleden of gestopt zijn. Tot volgende week.